Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse politici weten nog niet zo goed wat ze aan moeten met het Gaza-plan van president Trump. Hij zei gisteren dat alle bewoners daar weg moeten... zodat Amerika het gebied kan overnemen om er een soort vakantieparadijs van te maken. cute, wise guy... Riviera magnificent. Over het plan is veel boosheid. Onder meer de baas van de VN zegt dat het een etnische zuivering zou zijn. Partijen in de Tweede Kamer worstelen ermee, blijkt uit een rondgang van mijn Haagse collega's. Zowel op links als op rechts wordt nog nagedacht over een geschikt antwoord. Alleen de PVV was gisteren al meteen duidelijk. Geert Wilders liet op ex weten dat hij het plan van Trump wel ziet zitten. Er is vannacht opnieuw geschoten bij een metrostation in Brussel. Deze Vlaamse verslaggeefster is erheen gegaan en vertelt dat één iemand gewond is geraakt. Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn of haar been en ligt in het ziekenhuis. De metrohalte is net weer opengegaan. Van vier uur s'nachts is het niet opengegaan tot nu. Nu is dat dus terug open, dat metrostation. Het is hier heel rustig in de buurt. Ook geen eh, duidelijke politieaanwezigheid. Eh, dus het leven gaat hier op dit moment gewoon door. Het is de derde schietpartij in Brussel in 24 uur tijd. Gisterochtend schoten twee mannen met kalasjnikovs bij dezelfde metrohalte. Daarbij raakte niemand gewond. De schutters zijn waarschijnlijk gevlucht via een metrobuis en zijn nog altijd spoorloos. En dan nog nieuws over een fontein in Hoofddorp waar al tien jaar over wordt gepraat. Die heeft eindelijk een andere naam gekregen. De oude naam was die van een plaats in Hongarije, omdat Hoofddorp daar banden mee heeft. Er was alleen één probleem, niemand kon het uitspreken. Nou, ik ook niet en daarom laat ik het iemand anders even doen. Goed met u, Waarschijnlijk. Goed met u, Waarschijnlijk. Goed mesduurwaarshei. Mensen mochten andere suggesties insturen en er werd uiteindelijk gekozen voor Kruisdorp Fontein, omdat Hoofddorp vroeger Kruisdorp heette. Andere inzendingen waren Fontein de Hongaar en Fontein der amtelijke Besluiteloosheid. Krijg je het weer nog een wisselend dagje met vanuit het noorden steeds meer opklaringen met zon.